Mark Visser met het NOS Journaal. Het kabinet wil een beperkt boerkaverbod. Morgen praat het kabinet over een voorstel van minister Plasterk. Dragen van gezichtsbedekkende kleding wordt mogelijk verboden... in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Wie zijn gezicht toch met een boerka bedekt... zou een boete van maximaal 405 euro kunnen krijgen. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met het plan. Tineke Netelenbos denkt dat als premier Kok en minister Zalm ruim 15 jaar geleden naar haar hadden geluisterd, er nu een NS-hoge snelheidstrein had gereden. De voormalige minister van Verkeer zei dat voor de parlementaire enquêtecommissie Vira. Volgens Netelenbos zat er in de toekomst in het voorstel van de NS om samen met Schiphol en KLM de HZL te exploiteren. Maar Kok en Zalm wilden de opdracht niet onderhands aan deze combinatie gunnen, omdat de openbare aanbesteding al was begonnen. En daardoor moest de NS, net als andere bedrijven, een bod uitbrengen. In heel Sittard-Geleen geldt een noodbevel vanwege de ruzies en oplopende spanningen tussen motorclubs in Limburg. Bijzondere maatregel geldt tot 30 mei. Tot die tijd krijgt de politie extra bevoegdheden. De gemeente Sittard-Geleen wil niet kwijt of er een concrete aanleiding is voor het noodbevel. Minister Bussemaker stopt na de zomer haar bemoeienis met de databank voor topvrouwen... die ze samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft opgericht. Ze zal het register in de tussentijd onderbrengen bij een onafhankelijke stichting... zodat het wel kan worden voortgezet. De minister doet een stapje terug naar kritiek uit de Kamer. VVD en PVV verweten Bussemaker dat zij met haar initiatief... de markt voor wervings- en selectiebureaus verstoort. Oud-voetballer eh, Louis Figo heeft zich ook teruggetrokken uit de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. Eerder zei ook Michael van Praag dat hij de strijd om de opvolging van Sepp Blatter staakt. Van Praag sluit zich aan bij de Jordaanse prins Ali bin al-Hussein. Het weer, vanavond lost de bewolking op. Morgen blijft het droog, 18 tot 20 graden.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 Dat is heiligschennis. De Pointer Sisters gewoon afbreken. Dus, zegt die eh, Jaap Koper, gewoon met zijn piratenbloed. We gaan hem gewoon nog een keer draaien. Zo werkt dat gewoon. Hier zijn ze. is dat voor eh, het nieuws eh, van 8 uur. Dit, uh, dit fraaie nummer van de Pointer Sisters. En er is van die dingen, daar moet je gewoon van blijven En ja, als dan de computer het gewoon even afbreekt... ja, dan is het maar één ding. Dan ga ik hem gewoon nog eens een keer zelf draaien. En dat doen we dan ook bij deze Alternative FM. Het zegt ook iets over mij als persoon. Ik ben ooit etenpiraat geweest... En er waren ook nog eh, momenten dat ik eh, van die 12 inches eh, kocht. En dan was ik met mijn vriendjes hier in de buurt. Want een van die jongens die ik dan ken, hadden we dan een een of ander... Ja, min of meer een drive-in discotheek. En dan ging je al nieuwe plaatjes. En dan zat deze er ook eens een keer tussen. En dan ging je die afdraaien op een zolderkamertje. En dat is nog niet eens zo gek ver van deze studio verwijderd. Dat is twee... Nou, eh, sterker nog, dus één straat hierachter. Dus, eh, dus ja, dan eh, weet je ongeveer wel hoeveel sentiment erin zit in zo'n plaatje. Goed, het is uh, 7 over acht. Nu gaan we echt beginnen met de, de, de show. De alternatieve FM van deze dag. We hebben twee muzikale gasten vandaag. Dat is Rai Satoshi en, ja, niet te vergeten, Luc Nijman. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dit stond al een tijdje in de planning. Maar goed, de jongens van de Legs stonden vandaag oorspronkelijk eh, gepland. Maar ze kregen op, eh, op een, een of andere manier kregen ze het nog niet helemaal rond wat betreft de PR en eh, hun lancering van het nieuwe materiaal. Dus dat hebben we even uitgesteld. En toen ging ik even op zoek van... oh ja, ik heb nog eentje die ik nog zou kunnen vragen. En dat was Luc Nijman. En Luc die is eerder geweest hier bij ons in de studio. Samen met Ro Halfheid van Holst. Toen nog onder de Rolex Babies wel leuk eigenlijk. Ik zit erover te praten en dan denk ik van... ja, hoe zat dat ook alweer met die Rolex Babies? Want eh, dat, was, eh, dat was toch een heel aangenaam eh, verhaal eerlijk gezegd. Toen ze hier, hier op, op een gegeven moment zijn geweest. En dus besluit ik dan maar om dan even toch nog terug te gaan in de tijd. Dus dat Luc en Ro hier samen zaten onder dus de Rolex Babies... En dit was een van de nummers die ze hier live hebben laten horen. Dat was Rise Up and Start Singing. Hier zijn ze dus. for love. I had to be sure. Was loving but nothing, but nothing but love. Was searching for so, but now even more. I want to mean something for others so. Now every hour I feel down. Rise up and start singing. Look at me now. I'm standing outside like a clown. Rise up and start singing. Rise up and start singing. Rise, rise, rise up. Rise up and start singing. What do we forget to know that I if I walk right out of your door? I planted a flower and now every hour feel down. Rise up and start singing. Look at me now, standing outside of your door. Rise up and start singing. for love. I had to be sure I was loving, but nothing, but nothing but love. Was searching for soul. but now even more. I want to mean something for others, so. dat was Fabiana Dammers met dat fabelachtige eh, bewerking van het verhaal van Dylan Thomas. Ik eh, ben eh, zelf bezig om, ja, ik ben er helemaal ingedoken op een gegeven moment, van wat is nou waar? nou blijkt dus dat Fabian Fabiana Dammers dus de woorden uit het boek gehaald heeft. dat is ook heel duidelijk in de tekst terug te horen. Maar dan komt de muzikale bewerking. En die is van haarzelf. Dus eh, het gaat om het, eh, het, het, eh, het verhaal dat zij dus gewoon uh, ja, min of meer een, uh, de opdracht eh, kreeg van het conservatorium. Kennelijk uh, is, dat, is dat het verhaal erachter. Dat zij van het conservatorium, toen ze daar aan studeerde... de opdracht kreeg van ga nou eens een verhaal in een muzikaal jasje stoppen. En toen kwam zij dus uit bij, bij dit, bij Under Milkwood. En waarom is dit liedje nou ineens zo interessant... Dat heeft ook met het verhaal op zich eh, te maken. Het verhaal gaat over eh, eh, ja, een aantal mensen aan, aan de kust. In een kustplaatsje in Wales, een vissersplaatsje. En van de ene op andere dag, dan worden ze wakker en dan is de, de wereld ineens veranderd. En ja, Dylan Thomas heeft dit verhaal bewerkt voor een hoorspel bij de BBC. Zo is het, zo is het geweest. En ik heb opname op YouTube teruggehoord waarin Richard Burton, jawel, hij die het eh, verhaal ook eh, echt gedragen, echt gedragen voorleest. Maar minstens zo belangrijk is ook eigenlijk eh, de manier waarop Fabiana Dammers dit dus heeft omgezet. naar een, muzikale bewerking. En dan verdient het ook gewoon alle lof voor iemand uit de Muiden. En ja, waarom denk ik dat, waarom zij dat liedje heeft? omdat ze uit de Muiden komt. En Muiden is ook een vissersplaatsje. Dus denk ik, ah. dat is die connectie heel gauw gelegd. Eh, ik heb het ooit eh, van, uh, van Fabiane gekregen. Ehm, ja, nu zijn we een klein beetje in broeien. Dat, is, dat zeg ik er dan maar wel bij. Maar het blijft gewoon een fascinerende song om, om te draaien. En dus eh, moet je daar ook eh, gewoon alle lof en alle respect voor te krijgen. lijkt wel Hugo Borst. Die heeft ook zo'n fascinatie voor Louis Vergaal. Zijn ook eh, niet goed bevriend met elkaar. Dus wat dat gaat, dat helemaal goed. je hoort hem al. dat is Luc Nijman. goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond, Leuk, we, hadden, we hadden een tijdje terug al een beetje afgesproken van... nou, het wordt eens tijd dat je nog weer eens eventjes bij ons langskomt. Maar er was nog even een, een ja, klein oponthoud ergens tussendoor geweest. Maar Helaas, Ja, ja. het leven kwam er tussen in. Ja. Eh, nou, nu, ben, nu ben ik hier. Eh, ja, nu ben ik er wel. gelukkig wel, maar je bent niet alleen. Eh, we gaan even nu ook in het Engels even doen, want dan, is, dan, dan, dan kan Rai het ook helemaal volgen. Good, good evening, Rai. <laughs> good evening. <laughs> ja, Rai Satoshi. is, is that the correct name? Ja, ja. ja correct. You are coming from Japan. Ja, long time ago. <laughs> long time ago. Yeah. Long time ago and uh, still yesterday. Well, no, no, no, <laughs> long time ago. Long time ago. Uh, how do you know each other? Uh, how are you related to each other? it was five, six years ago already. Think, yeah. At the Amsterdam, Amsterdam Singer-Songwriters Guild, yeah. we met each other. Yeah. Yeah. Or day, all day long. Oh, long way, a long way ago. Yeah. A long time ago. Yeah. Long time ago. And we kind of like we saw each other and kept saying like, hmm. oh, we should we should get together and play yeah. music together. And All oh, right. We didn't do it for a long time. No. And then <laughs> two years ago. Yeah, almost two years ago. Yeah. yeah. Two years ago. Was that in Japan or was that also here in Amsterdam? <laughs> of course, in Amsterdam. Oh, oh, in Amsterdam. Magic things happen in Amsterdam. Magic. So. Yeah. Yeah, There's always uh, go, uh, magic going on in uh, Amsterdam, I think. Yes, uh ik zal even een kleine translatie geven voor de mensen die het Engels uh, niet machtig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze... Nou, ik <laughs> vroeg dus ook even aan uh, Rij hoe ze, daar, hoe ze aan uh, Luc eh, gekomen is. Dat had ook te maken dat ze hier in Amsterdam wat optredens gedaan hebben. En zo zijn ze aan elkaar gekomen bij de... Was Amsterdam Singer-Songwriter Guild een beetje ook, hè? ja, zie je? Zie je? Ah, was that also een open mic avond? open mic evening? Ja, eerst was open mic. Open mic, ja. Open mic. Ja. Mhm. Ehm, what do you like about Luke his music. Oh, <laughs> shall I leave now? <laughs> should I stay or should I go? It's, yeah. it's another title for an, uh, it's the Clash. It's a good song. <laughs> yeah. yeah, uh, actually, I like his composition. Yeah, uh, and yeah, actually, we are same generation, so easy to communicate by yeah. music. All right, we don't need to talk a lot. you, uh, we don't talk. You, you have. yeah, yeah, yeah an eye link is mm -hmm. is yeah. enough to to understand him uh. what is ah. going on and what what what he would like to do in uh, in music. <laughs> Yeah, of course, not always. But all right. <laughs> <laughs> so it is not easy uh, going to the left that you're turning to the right. <laughs> ja, sometimes. sometimes. Hmm. Nou, dat was uh, een beetje ook uh, de introductie van, nou ja, hoe het, hoe, van, van ja, houdt, houdt ze dan van, ook van de muziek? Ja, ja dus, want nou ja, anders was het zoiets als Should I Stay or Should I Go? Maar dat is een nummer van The Clash. Ja. <laughs> en die hebben we hier niet in het apparaat zitten, dus... Maar goed. Kan altijd proberen. Ja. ja. Ehm, nou, jullie gaan zo direct eh, spelen. Dat, eh, dat is eh, wel, wel duidelijk. Ik ga nog even één plaatje draaien. En dan gaan we maar eens even beginnen met, met een, met een, met een blokje van twee. Dat lijkt me wel verstandig. right. Dus dat is aanstaande. Dus wij gaan, gaan zo direct we gaan afwachten wat, ze wat ze gaan doen. Nu eerst nog even één stukje muziek draaien hier bij Alternative FM. En dat is... Een, uh, een, nummer wat we al eh, ook een tijdje hier uh, draaien bij, net zoals Fabian de Dammers met Under Milkwood. Is dit ook een plaatje wat toch wel heel erg met een verhaal ja, gebonden is. Uh, eh, Niche kwam erachter op een gegeven moment dat ze iets niet meer kon. Eh, tenminste, eh, er, kan iets meer iets, iets niet plaatsvinden in haar leven. Maar tegelijkertijd voelde ze daar tegelijk ook meteen de liefde voor de benenmens En dat is uiteindelijk deze song geworden. Het staat ook op het album The New Me. Het is trekje 11 van dat album en het heet You Would Have Been. You would have been the sweetest, the brightest. to feel so much love Eh, hij is ook eh, helemaal in, eh, min of meer eigenlijk toch ook wel voor Dolly Tempierik. Want die loopt ook weg met dit nummer. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. Ja, dat was eventjes het, het, geluid wat we even moesten afkappen. nou, ze, ze zijn er alle twee klaar voor. Ja. Luc en Ray, ze zijn alle twee klaar voor de eerste song. Luc, en jou de vraag. Ja, welke twee nummers eh, mogen we zo eh, van jou horen? Eh, we gaan, we gaan smashen met twee, uh, van de singles dit jaar. Dit jaar die, de eerste is de eerste single van het jaar. Dat is London Underground. Ja, ja die ken ik. Je kent het goed. Ja. Je hebt een mooi lekker gedownload. Dankjewel. Ja. En, um, en het tweede is dan de nieuwe single. Wat is Love in Blue. Ja. Love in Blue en London Underground. Te beginnen dus met London, London Underground. Underground. All right. Wakker worden. Yes. One, two, three, four. Bridge as we hid in Hyde Park. Took action in Acton and wiped the slate clean at your farm. You lost the issue at Waterloo as we ran away too high. over mansion house Which is the embankment of the temple going south Piccadilly was a circus A charing cross we had to bear As we ran away to Holloway that's that's that's that's the way to go. That's, is the way the spirit is. Yeah. Yeah. All right. Are you ready for the new one? next song. Dus this is the new single. En eh, Jaap, je weet dat we je net die, eh, de versie hebt gegeven, dus je kan het eh, <laughs> de verschil horen tussen wat wij nu doen en de opgenomen versie. there's nothing like the sun. This love is nothing like the moon. This love is nothing like the universe. not be so a little bit bluesy. It's a little bit bluesy. <laughs> Uh, that's, that's also, I think it is Love in Blue. Love in Blue. It is a bit of Love in Blue. Love in Blue. Thank you very much for the moment. You're welcome. All right. Dat waren ze eventjes. Uh, Rai Satoshi en, uh, en Luc Nijman hier eh, bij ons in de studio bij uh, van Zandvoort in het programma Alternative FM. tegelijkertijd, als ik dat zeg, er zit er nog iemand, eigenlijk ook weer uit dat Amsterdamse Singer-Songwriter Guild. Ja, ja. Ja, Rebecca Sier, heb je daar wel eens van gehoord? Ja, tuurlijk. Volgens, mij wel, toch? Lukt of niet? Eh, ja, ik, Heb, eh, ik heb met haar gespeeld een keer eigenlijk bij uh, eh, um, ehm, uh, MJO. MJO? Ja, Sier, MJO. Ja, de, er is nog eentje. Ja. Dat was er nog eentje, ja. Dat is al die Amsterdam Songwriters ja. uh, songwriters Maar ja, Rebecca Sier speelt vanavond, toch? Ja, in The Sugar Factory. Juist. Met het, met het longenverhaal. En dat is nou ook de reden waarom we dit ook eventjes hier bij Alternative laten horen. Hier is Allaal. Just to wake me zone. you hear ze Mirko en de wijze mannen, ook al bekende van, eh, van eh, Luc. Eh, Mirko, Mirko, Mirko. Altijd Eigenlijk Mirko is een alter ego van mij. Dat is gewoon zo. Goed, maar hij stelde vanmiddag de vraag van... wanneer wordt hij nou een wijze man? <laughs> wanneer nou een wijze man wordt? Ja. wanneer ik stop met Mirko te spelen. <laughs> Tot dan. Ah, hij, zal, hij zal zeer binnenkort wel weer, eh, weer gaan komen. En dan uh, gaan we ja, dit soort uh, flauwekul verhalen gaan we weer, gaan we weer doen. <laughs> maar daar zijn we niet voor. We zijn niet voor meer komen. We zijn, we zijn er voor jullie tweeën vandaag. Alright. The both of you. The both of us. Ja, the both of us. Let's do it. It's, it's what you like to say. Ehm, the next two songs Which are the two songs which, you are playing now? We're going to play something. We're going to play two songs from the last album, uh, which is Trial and Error album, and uh, yeah, the second is Trial and Error, and the first song is The Sea. And The sea uh, is actually, I remember just now, ik heb net uh, uh herinnerd. Ja, ik kan ook Nederlands praten. Yeah, um, dat, uh, dat, dat, dat het eigenlijk uh, een beetje over Zandvoort, de zee in Zandvoort ging. Ja. Dus, dat is ook de reden waarom we hem al een paar keer hebben gedraaid hier. Kijk, mooi. Thank you. Thank you. I'm bringing it home. So we will now listen to the sea. street I'll see. I'll you, see the sea. See the sea. Did you uh, not I'll see, the picture of the sea. <laughs> When you were playing that song, I have also the beautiful pictures here about my hometown here. Yeah, there you go. You can just walk down the road five yeah, minutes. You'll yeah. see the sea. <laughs> in, in, about two, uh, uh, in about uh, I think five minutes. Yeah. I am walking on the beach. Exactly. I like right. it. Maybe right. we should do that afterwards. Actually, just get the get the feeling of it. It's still out light outside. It's great. Okay. The next song, Luke, is Trial and Error. flies in my soup. Facebook news, keep your chin up. Feel the tearing of the page. Feel the tearing in the way. Oh, trial and error flame and feather. Who dictates the change of weather? Twist the boat and twist the feather. The body breaks the spirits free. We're left behind in gravity. Oh, trial and error. Through flame and feather. join the sun's rise together and sing together and end together. We come together. join together together Thank you very much. Yo, Um, ehm, wanneer ik dat op een gegeven moment zit... Eh, eh, ik zit ook eh, naar, je, naar, je, te luisteren oh Van de stem. En die stem die komt mij ergens bekend voor. En ineens, bam, valt het muntje. Oh-oh. Ja. Nou, het is, niet zo, het is niet zomaar. Maar ehm, nou, ik, ik, ik, ik merk toch een beetje sporen van David Sylvian. David Sylvian zelfs. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And That's David Sylvian, uh, uh, maybe Rai uh, knows about uh, uh um, about more about David Sylvian. He was the founder of Japan. Oh, he was. When uh, two worlds mixed in Collided. one kind of music. Yeah. In the 80s. Early 80s early uh, late 70s and early 80s. Yeah. That was uh, the the story about uh, Japan. Oh. And that was uh, what I'm uh, what I've been thinking about, uh, and I was looking at the YouTube channel. Yeah. Mm-hmm. To, uh, to look for something uh, like uh, <laughs> Japan, and I found something. You found something. I oh found goodness. something, but but I will <laughs> I will I, will play it in in a few moments. Okay. I have to to present it also in Dutch. Oh ja, ja, ja, ja, ja, doen, ja. Dus eh, ja, eventjes eh, voor de mensen thuis. Maar ik eh, moest eventjes wat zeggen. Maar ik denk dat Luc ook wel een beetje vereerd is met het verhaal dat hij toch wel... Ja, dat hij wel... maar ik merkte dat eigenlijk al bij het afluisteren van Trial and Error. dat, dat, dat album. En toen dacht ik van, er is iets. En ik kan het maar niet plaatsen. En ineens, dan valt het kwartje. En dat kwartje, dat valt dan wel heel laat. Maar goed, het is uiteindelijk gevallen. En dan eh, merk je ook, eh, en ook eh, de, de inbreng van Rai maakt het natuurlijk helemaal speciaal. Want ja, dan is het ook weer twee werelden die bij elkaar komen. En dat was eigenlijk ook een beetje de muziek waarop Japan is gestoeld. De, ja, er waren hele duidelijke Oosterse invloeden in een behoorlijke westerse stijl. En uh, ja, Mick Carne onder andere, maar ook David Sylvian bouwde die band eigenlijk tot wat het eigenlijk ook is. En wat het was. Eh, nou weet ik niet eh, of, ik geloof dat Mick Carne niet meer leeft, maar David Sylvian nog altijd wel. En dit was eigenlijk een van de, fameuze songs die, die op een van de albums, de Tindrum album staat. Het is, dacht ik ook, een van de laatste albums die De Pen heeft uitgebracht. Ja, later deden ze dat nog onder een hele andere naam. En dat, eh, dat, dat nummer dat heet Ghosts. Nou, luister maar zelf. Tot aan 9 uur. Daylight almost gone. It seems there's something I should know. Well, I ought to leave, but the rain it never stops, and I.